Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Tilburg is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Daardoor is brand uitgebroken in de winkel... en in een straal van 100 meter zijn ruiten gesneuveld, meldt de politie. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Ook de winkelpanden ernaast zijn niet beschadigd. Vorige maand waren er ook een aantal explosies bij Poolse supermarkten... in Beverwijk, Aalsmeer en Heeswijk-Dinter. De politie ging toen uit van een gecoördineerde actie tegen deze supermarkten. Het UWV beschermt de privacy van cliënten niet goed genoeg. Daardoor is allerlei informatie van ruim 4 miljoen mensen... die nu of in het verleden een uitkering hebben gehad... makkelijk op te vragen door ambtenaren uit het hele land. Dat meldt de krant Trouw op basis van onderzoek door KPMG. Volgens de krant kan een ambtenaar van de sociale dienst in Doetinchem bijvoorbeeld opzoeken wie er in Den Haag een uitkering krijgt. En dat mag niet volgens de privacywet AVG. Het UWV zegt dat er al veel aan het systeem is verbeterd, maar erkent dat het nog niet eh, genoeg is. De Amerikaanse president Trump heeft de voorzitter van de kiescommissie in de staat Georgia onder druk gezet om stemmen voor hem te vinden. De Washington Post heeft een opname gepubliceerd van het telefoongesprek dat zaterdag plaatsvond. Daarin zegt Trump tegen de hoogste verkiezingschef dat er bijna 12.000 stemmen gevonden moeten worden. Daarmee zou de president alsnog Georgia winnen ten koste van Joe Biden. Biden wordt over twee weken president, maar Trump houdt nog altijd vol dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In Noorwegen zijn opnieuw drie lichamen gevonden na de aardverschuiving van woensdag. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers van het natuurgeweld op zeven. Er worden nog drie mensen vermist. Het weer. In bijna het hele land kan het momenteel licht regenen. In Zuid-Limburg en op de Veluwe is er kans op natte sneeuw.